Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht rijden de komende ochtend geen bussen vanwege het weer. De vervoerders vinden het te gevaarlijk op de weg. De trams rijden voor zover bekend wel. In Amsterdam gaan de bussen voor ons nog ook wel rijden. Maar vervoerder GVB waarschuwt wel voor vertraging en uitval. Vanwege de sneeuw heeft Schiphol ook voor vandaag al 800 vluchten geschrapt. Het zijn vooral vluchten binnen Europa. Gisteren heeft Rijkswaterstaat 8 miljoen kilo zout gestrooid over de Nederlandse wegen. In het midden van het land ging dat moeilijker door de files. En ook drukte het verkeer daar de sneeuw aan, waardoor, waardoor ijsplaten ontstonden. De sneeuw, kou en gladheid leidden ook tot veel pech op de weg. De ANWB stuurde 500 wegenwachten op pad. En die moesten vooral helpen bij accuproblemen, maar ook bij vastgevroren ruitenwissers en sloten. In Venezuela is zeven dagen van nationale rouw afgekondigd voor de militairen die zijn omgekomen bij de Amerikaanse aanval van afgelopen weekend. Daarbij werd president Maduro ontvoerd en gevangen genomen. Vicepresident Rodriguez heeft nu tijdelijk de leiding in het land. Volgens haar zijn er bij de aanval van de VS ongeveer 20 Venezolaanse militairen omgekomen. Ook 32 militairen en agenten van Cuba die in Venezuela werkten kwamen om. Cuba heeft daarom twee dagen van rouw afgekondigd. In Beeldhoven is een deel van een flat en een aantal woningen ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de brandweer ontstond dat lek in een van de appartementen in de flat. Uit voorzorg moesten bewoners van 30 woningen naar buiten. En ook de bewoners van drie huizen tegenover de flat werden ontruimd. De hulpdiensten zijn nog bezig om het gaslek op te lossen. Het weer, het is nu nog droog en een paar graden onder nul. Maar zometeen trekken de eerste sneeuwbuien vanuit het westen het land in. En er staat ook een harde wind vandaag. Op de meeste plaatsen kan uiteindelijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen.